zijn waarschuwingen afgegeven. Lekima heeft volgens het Weerbureau pieksnelheden... van ruim 200 km per uur. De orkaan komt naar verwachting morgen aan land... en gaat dan verder naar het noorden. Taiwan had al last van noodweer als gevolg van Lekima. Daar werden honderden vluchten geannuleerd. Tienduizenden huishoudens zaten zonder stroom. Het reisadvies voor India is aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar de deelstaat Kashmir te reizen vanwege de oplopende spanningen. Maandag werd de speciale status van de deelstaat plotseling ingetrokken. De Indiase premier Modi zegt dat hij terrorisme en separatisme in de overwegend islamitische deelstaat wil uitbannen. Sindsdien is een deel van Kashmir van de buitenwereld afgesneden, lopen er militairen op straat en kunnen mensen niet bellen of op internet. Pakistan en India strijden al decennia over Kashmir. Mogelijk worden Amerikaanse wapenwetten strenger. De republikeinse meerderheidsleider in de Senaat wil kijken... of achtergrondcontroles van mensen die een wapen willen kopen... kunnen worden uitgebreid. De Amerikaanse wapenwetgeving staat weer ter discussie... vanwege de aanslagen in El Paso en Dayton... waarbij zo'n 30 mensen omkwamen. In de week van de hittegolf vorige maand overleden bijna 400 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal stierven er bijna 3000 mensen. Er overleden vooral meer 80-plussers tijdens de hittegolf. Het weer, buien, in het zuiden en oosten mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen af en toe een bui, geregeld zon en veel wind. Aan zee wordt het stormachtig.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 Ik ben nergens zonder jou. dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht. Oh, daar ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd blauw. Ik ben nergens zonder jou.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 did to you Cause what you did to me I did to you No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had a lot emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and, and then I lie till there's no turning back.